Het leven in de maatschappij krijgt zoveel hoerages. De mensen raden je voorbij als in een wilde raadje. De dag rijden langs je heen, onder dan komt een liedje. Dan gaat dat ook er doorheen en spreekt van en als je dan maar uit de gaan, begint het wel van voor aan. Dit huis, het het het Een beetje jammer van verdriet. En op de piano speelt je ben ik dol jou. Het leven is een blauw magneet dat je heel veel moet leven. Je rijdt en raakt en raakt maar nee, niets wat je rust zal geven. Dat wil je weer voor de harlekijn en dit water drinken. Van een blauw met een grote eind. dat nooit in kleur verbleken. En kussen al dat dolgelaat.

dochter op mandolin en zit erbij te fluiten. Een holle maatschappijmachine, die laat je oren duiken. Je houdt je zo goed op zit met de proppe Maar dat zijn de van sterker is, met de stoffen op de vlieger. Je ziet mij maak je bijna boos. En dan gaat door het dan Oh, het hard to listen to the phone laat het tot besluit. Buiten jankt er ongeling, een deel die jammer van verdrinkt.